Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote bosbrand ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene... heeft het leven gekost aan een man. Hij kreeg een omgevallen elektriciteitsmast op zijn hoofd. In Griekenland woeden tientallen bosbranden... vooral op het vasteland en op het eiland Evia. En ook Turkije, Italië en Albanië kampen met natuurbranden. In de Italiaanse regio Calabrië kwamen twee mensen om het leven. De brandweer vond de lichamen van een vrouw van 53 en haar 34-jarige oude neef... Ze kwamen om toen ze probeerden te voorkomen dat het vuur hun olijfgaard bereikte. DSM kiest definitief voor Maastricht als de locatie van het hoofdkantoor. Ook ziet het voedings- en chemieconcern af van de 3,5 miljoen euro subsidie voor het nieuwe kantoor. Er is al tijden kritiek op de verhuizing en de subsidie. Zeker nadat DSM een winst van ruim 1 miljard euro bekend maakte. En de fabrieken van DSM blijven wel in de regio Heerlen gevestigd. Het comité Herdenking Slachtoffers Suriname wil niet dat schrijfster Astrid Roemer de prijs der Nederlandse letteren krijgt vanwege haar uitspraken over Desi Bouterse. Volgens haar heeft de Surinaamse gemeenschap Bouterse hard nodig gehad om zelf bewuster te worden. Bouterse is bij verstek veroordeeld voor de decembermoorden in 1982. Nederland heeft gisteren 75.000 coronavaccins van AstraZeneca naar Namibië gestuurd. Het Afrikaanse land had gevraagd om ondersteuning bij de vaccinatiecampagne. De coronasituatie in Namibië is ernstig en overbelasting van de zorg dreigt. Eerder werden al vaccins beloofd aan onder meer Suriname, Kaapverdië en Indonesië. Nederland verwacht via het vaccinatieprogramma COVAX van de WHO... nog miljoenen vaccins aan andere landen te doneren. Het weer, vannacht vooral in het zuidoosten een aantal buien met onweer.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 Heels on six inches, waist in smoke, laugh You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. Pink like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. Ponytail to the waistline.